wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het gaat beter met de economie dan gedacht. Het Centraal Planbureau verwacht volgend jaar een economische groei van anderhalf procent. Drie maanden geleden ging het CPB nog uit van nul. Voor dit jaar rekent het CPB op een krimp van 4 procent... waar het eerder nog een krimp van 4,3 kwart procent voorzag. Verder verwacht het planbureau dat het aantal werklozen minder hard groeit dan aangenomen. Het bureau spreekt van een opverende economie, al blijven de risico's en onzekerheden onverminderd groot. Het CNV komt volgend jaar met een looneis gelijk aan de inflatie. Verder wil de christelijke vakcentrale dat werkgevers 1% investeren in werkgelegenheid, scholing en sociale vernieuwing. Als de werkgevers niet bereid zijn om te investeren, dan gaat de looneis omhoog, zo liet het CNV weten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt het passagiersvervoer met draagvleugelboten op het Noordzeekanaal niet veilig genoeg. Volgens de raad kunnen ze bij een noodsituatie niet snel genoeg uitwijken. Normale schepen varen maximaal 18 km per uur, de draagvleugelboten gemiddeld 60 km. Langzamer varen kan niet omdat de stabiliteit en het stuurvermogen van de draagvleugelboot dan achteruit gaan. In zes jaar tijd raakten de boten vijf keer betrokken bij een ongeluk. Daarbij raakten verscheidene mensen gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseert de minister van Verkeer en Waterstaat om alsnog onderzoek te doen naar de veiligheid van de draagvleugelboot. Daar is bij het in gebruik nemen onvoldoende naar gekeken, schrijft de raad. In Friesland wordt al geschaatst op natuurijs. Op de Riepcherksterpolder ligt net genoeg ijs om een rijdende schaatser te kunnen dragen. Stilstaan is gevaarlijk, want dan is de kans groot dat de rijder door het ijs gaat. Inmiddels zijn veel ijsclubs druk bezig om ijsbanen te prepareren om de eerste marathon op natuurijs te houden. Volgens de weersverwachtingen blijft het de komende vier dagen licht tot matig vriezen. Het weer volop zon en het blijft droog. Middagtemperatuur rond het vriespunt.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 Ik ga maar vroeg naar bed en leg een foto naast me neer. Ik hoop dan dat ik droom, dat jij me zegt hier. Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen. Met kerst ben ik alleen.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 Take all our time, time, time, time. I've still got sand in my shoes star zie bij elkaar. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. ZFM Zandvoort. Wens voor een vrolijk kerstfeest.